Nieuws van 2 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Huisartsenpraktijken en apotheken in heel Nederland hebben vanochtend last gehad van een storing in het netwerk van KPN. De hele administratie lag eruit, waardoor patiëntendossiers en de agenda's niet konden worden ingezien. Volgens KPN waren 2500 huisartsen en 900 apotheken getroffen. Ze zijn allemaal klant van hetzelfde ICT-bedrijf. De storing begon rond half acht vanochtend. Aan het begin van de middag had KPN het euvel verholpen. In Rome is een gedeelte van het plafond van het Domus Aurea naar beneden gekomen. Het keizerlijk paleis werd in de eerste eeuw na Christus gebouwd in opdracht van keizer Nero. Het gewelf in een zuilengang is naar beneden gestort. Er wordt gezocht naar mensen die mogelijk vastzitten in het paleis of zijn bedolven. Tien jaar geleden kwam ook al een gedeelte van het plafond van de toeristische attractie naar beneden. Het AMC in Amsterdam gaat een kunstmatige alvleesklier ontwikkelen voor diabetespatiënten. Het project kost ruim 10 miljoen euro en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. De kunstalvleesklier wordt ontwikkeld voor mensen met type 1 diabetes, de klassieke vorm van suikerziekte. Nu moeten patiënten zichzelf een paar keer per dag prikken om de bloedsuikerspiegel te bepalen en vervolgens spuiten ze de juiste hoeveelheid insuline in. De kunstalvleesklier is een apparaat dat de glucosewaarde in het bloed zelf controleert en insuline toedient als dat nodig is. Het omstreden lange Wapperviaduct in Antwerpen komt er voorlopig niet. De Vlaamse regering kiest in principe voor tunnels om de rondweg af te maken die Antwerpen beter bereikbaar moet maken. De regering laat onderzoeken of de tunnels betaalbaar zijn en of ze snel kunnen worden gebouwd. Het weer. Bewolking en van tijd tot tijd een stevige bui, maar ook af en toe zon. Het wordt graad of 14. Morgen en donderdag is er wat vaker zon, maar er zijn ook nog steeds stevige buien mogelijk. De temperatuur gaat omlaag naar 8 graden op donderdag.